8 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal vluchten op Schiphol is op zijn vroegst in 2023 terug op het oude niveau, zegt Schiphol-topman Benschop in Trouw. Hij wil een gecontroleerd herstel en niet het aantal vliegbewegingen na de crisis in één keer laten oplopen naar het maximum. Benschop wil zo het debat over geluidsoverlast en de uitstoot van vliegtuigen vlot trekken. Het voorstel van de KLM om de bonus van topman Elbers te verhogen is onverstandig, zegt het ministerie van Financiën. KLM praat met de overheid over staatssteun vanwege de coronacrisis. Het ministerie zegt dat er voorwaarden worden gesteld aan die steun... als de aandeelhouders van KLM met de verhoging instemmen. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat nog niet duidelijk is... of de aanwezigheid van antistoffen in het bloed zorgt voor volledige bescherming tegen het coronavirus. Er zijn ook nog weinig signalen dat veel mensen inmiddels die antistoffen hebben. Volgens de WHO lijkt het er niet op dat er op dit moment groepsimmuniteit ontstaat tegen het virus. De Amerikaanse regering trekt 17,5 miljard dollar uit voor steun aan de landbouw. Het meeste geld gaat rechtstreeks naar de boeren. De rest wordt gebruikt om producten als zuivel en vlees op te kopen. President Trump vindt dat drie democratische staten te strikt zijn in hun coronamaatregelen. Afgelopen week werd in Minnesota, Michigan en Virginia gedemonstreerd tegen de beperkingen. Op Twitter riep Trump op om de staten te bevrijden. IT-specialisten die voor het kabinet voorstellen voor corona-apps hebben bestudeerd... hebben forse kritiek op de selectieprocedure. De vergadering waar de voorstellen werden beoordeeld... verliep volgens de negen experts rommelig. Ze zeggen dat er apps op de eindlijst staan die door meerdere groepen waren afgekeurd.